Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Spanje heeft Frankrijk verslagen en staat in de finale van het EK voetbal. In München werd het 2-1 voor de Spanjaarden en alle doelpunten vielen in het eerste half uur. Morgen nemen Nederland en Engeland het tegen elkaar op in de andere halve finale. De winnaar van die wedstrijd strijdt zondag tegen Spanje in de finale van het EK. Het KNMI heeft code oranje overal ingetrokken. De zwaarste onweersbuien zijn voorbij. Vanuit het zuidwesten trok regen en onweer over het land. Bij Arnhem is een supercel ontstaan. Een zware onweersbui die ronddraait. Er zijn meldingen binnengekomen van schade. Het gaat vooral om omgevallen bomen en wateroverlast. In België was gisteravond veel overlast. In Brussel liepen straten onder en bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. De Nederlandse inlichtingendiensten en de politie hebben de Verenigde Staten geholpen... om een Russische beïnvloedingscampagne te verstoren. Volgens de AIVD en de MIVD is het zeer waarschijnlijk dat Rusland op grote schaal nepprofielen op sociale media maakt die nepnieuws verspreiden. Deze campagne zou gericht zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit najaar en liep via een Nederlandse server. De inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat ook is geprobeerd om het publieke debat in Nederland te beïnvloeden. De snelheid op de hoge snelheidslijn HSL moet op een aantal plekken nog verder omlaag, meldt ProRail. Op vijf viaducten wordt vanaf morgen de snelheid verlaagd van 120 naar 80 km per uur vanwege scheurtjes in de constructie die in 2022 al werden ontdekt. Tijdens de aanleg van de HSL zijn de viaducten te licht ontworpen... waardoor ze niet stabiel genoeg zijn om met hoge snelheid overheen te rijden.